Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het leveren van het zogenoemde middel X... dat gebruikt wordt bij zelfdoding. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. S. kreeg twee weken geleden 3,5 jaar cel opgelegd, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk. Hij zou tien mensen hebben geholpen bij zelfdoding. De rechter zei toen dat voldoende bewezen is dat S drie jaar lang het zelfdodingsmiddel verkocht. Mogelijk aan honderden mensen. Het aantal mensen dat zich in Nederland melden voor asiel is de afgelopen drie maanden gestegen. Het zijn er bijna duizend meer in vergelijking met het eerste kwartaal, blijkt uit cijfers van het CBS. Vergeleken met het eerste kwartaal kwam er ook meer familie van statushouders naar Nederland. Vergeleken met vorig jaar lag het aantal nareizigers dat naar Nederland reisde juist lager. Henk Krol wil terugkeren in de politiek en staat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen als tweede op de lijst bij BVNL. Die partij van Wiebren van Haga verwelkomt de oud-50-plus-lijsttrekker als de stem van de vergeten ouderen in Nederland. In 2020 vertrok Krol bij 50PLUS vanwege een intern conflict. Een jaar later haalde hij met zijn eigen lijst niet genoeg stemmen voor een zetel. De grote knipperende X bovenop het hoofdkantoor van het voormalige Twitter... moet van de gemeente San Francisco worden weggehaald. Eigenaar van het sociale medium Elon Musk heeft namelijk geen vergunning aangevraagd voor de felknipperende X. De gemeente zegt dat er 23 klachten zijn binnengekomen van omwonenden... die last hebben van het felle licht of twijfels hebben over de veiligheid van de grote lichtgevende letter. Het weer, vannacht bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend felle buien met kans op hagel en onweer. Dan is code geel van kracht in het noorden, midden en oosten van het land. Smiddags is het vaker droog, kan de zon doorbreken.